dal, daar staat het witte huis, dat witte huis, al honderd jaar. En daar was dag kwam daar een jonge man, een jonge man die zocht naar haar. Toen hij ging, had hij haar trouw beloofd, zijn liefdesvuur. ядро.